Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet is voorlopig niet van plan om meer dan de afgesproken vijf kolencentrales te sluiten. De Tweede Kamer had daar wel om gevraagd, maar volgens Haagse bronnen wil minister Kamp het niet. Volgens Kamp kan Nederland de beoogde reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 25% in 2020 ook halen zonder meer centrales stil te leggen. Kamp laat verdere besluiten over sluiting over aan een nieuw kabinet. De uit IS-gebied teruggekeerde Laura H. heeft voor een rechtbank verklaard dat ze zich nooit bij IS heeft willen aansluiten. En ze ontkende ook dat IS haar heeft laten gaan om hier een terroristische aanslag te plegen, zoals de OM denkt. De officier van justitie wees op chatgesprekken van de vrouw met haar vader, waarin ze IS verheerlijkt. En het spreekt volgens de OM ook niet in haar voordeel dat ze tot nu toe tegenover de politie of de rechtercommissaris geen verklaring heeft afgelegd over haar reis naar en haar vlucht uit IS-gebied. De Braziliaanse zangeres van het liedje Lambada is doodgevonden in een uitgebrande auto. Het lichaam van Loalwa Bras was verkoold. En ook in haar woning bij Rio de Janeiro zou brand zijn gesticht. Lambada was de eerste single van Kaoma, waarvan Bras de liedzangeres was. Het nummer was in 1989 een enorme danshit. Er werden meer dan 15 miljoen exemplaren van het singeltje verkocht. De gekozen president van Gambia, Barrow, zegt op Twitter dat hij vandaag in de Gambiaanse ambassade in buurland Senegal wordt beëdigd tot president. De zittende president Jammeh weigert nog steeds te vertrekken. Er was door landen in de regio een ultimatum gesteld dat vannacht afliep, maar daar weigert hij gehoor aan te geven. De vicepresident is wel afgetreden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Gambiaanse hoofdstad Banjul verder aangescherpt. Ga er niet heen en als je er bent, blijf binnen, zegt het ministerie. Het weer. In de noordelijke helft wolkenvelden, in het zuiden is het zonnig. Het blijft overwegend droog en de temperatuur ligt tussen 0 graden in het oosten en zuidoosten en plus 4 graden bij zee. Morgen zijn er opnieuw wolken, maar ook zon en de maxima liggen dan iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp. Vanaf Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Zoeterwoude. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. Door een kapotte auto op de A13 richting Rotterdam vanuit Den Haag voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.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 en het weer en de column. Nou, we hebben een heel vol uur hoor. Daar komt-ie. ik start met Anouk. I don't wanna be heard. Nee, wie wil dat wel? uur zit hartstikke vol met nieuwtjes. En daarom beginnen we maar met het evenementenagenda van januari. De 20e, tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design. Zandvoort Museum, opening om drie uur middags. De 22e, classic concert, het Philharmonisch Orkest... Protestantse Kerk, aanvang om drie uur. De 22e, open dansmiddag, dansschool Dolderman... in Theater de Krocht, aanvang om half drie. En de 29e, muziek op zondagmiddag... Oosterparkstraat nummer 44 en de aanvang is om 4 uur. En de 29e de Rommelmarkt, weer Theater de Krocht van 10 tot 4 uur s middags. En in Gallery de Wachtkamer een permanente expositie... 24 kunstenaars in de Jupiter Plaza... zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur. Angel face, we just met... Well, just how lucky can one boy get? There's a light in your eyes. I know it's love, and I know that I could be happy with a girl like you. Mm. Tell your ma, tell your pa, and tell your favorite old wishing star we're in love just by chance. I ask you, would you like to dance fancy dancing with a girl like you? Funny how love can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl. I guess that's a pretty good start. Here I am, there you are Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be, can't believe. I got a girl like you. and come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl. I guess that's a pretty good start. Here am I, there you are. Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be, can't believe Got a girl like you Got a girl like you Got a girl like you Het ritme van Zandvoort. and I need. Zandvoortse Bibliotheek worden op woensdagochtend 25 januari... de Nationale Voorleesdagen 2017 gevierd... met een voorleesontbijt voor de peuters van 2 tot 4 jaar... met hun ouders of grootouders. Er wordt voorgelezen uit het prentenboek... hey, wat zit er op de wc? van Herman van Straten. Dus ga gezellig van 9 tot 10 langs en eet lekker een broodje mee en luister naar het verhaal. De toegang is gratis, maar reserveer per persoon een kaartje online via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Where it began I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? touching hands, reaching out, touching me, touching. And it don't seem so lonely We fill it up with only two And when I hurt Hurting runs off my shoulders How can I hurt when holding you? One. touching warm, reaching out, touching me. 22 januari is in de Amsterdamse waterleidingduinen een leuke excursie die eindigt met een heerlijk kop Onder begeleiding van een van de vrijwilligers vertrekt men bij het verzoekerscentrum voor een fikse wandeling. Na afloop is er voor de liefhebbers een warme kop of een heerlijke andere soep, verzorgd door snoepbus, door soepbus, buskruid.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 Altijd weer ZFM. Oh, mm, make the when you loved me. Before the world took me astray. Well, if you do, then forgive me and make the world make it go away. go away. Now, I'm sorry if I hurt you. Let me make it up day by day. Just say you love me like you used to, and make the world make it go away. door met Roy Orbison, Blue Angel... en daarna de column van Mandy Schorel. I'll never say goodbye. van de week van... Escher, wie kent hem niet? Een Nederlandse kunstenaar die in de jaren 70 overleed en bekend stond om zijn lithografieën waarin hij vaak speelde met wiskundige principes. In zijn werk zag je vals voor echt aan. Hoe bedottend, maar tegelijkertijd fascinerend kan dat zijn. Zo ook het werk van de 17-jarige Nederlandse Annegiem Schilling die surrealistische fotografische zelfportretten maakt. Het zijn optische illusies, een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. In makkelijke bewoording gezichtsbedrog, waarbij ogen met iets worden geconfronteerd dat hersenen goed, niet goed of verkeerd verwerken. Maf eigenlijk en geniaal. Waar bij deze voorbeelden het menselijk handelen wordt gespeeld... laat dit fenomeen zich in de natuur van origine verbluffend zien. Vogels met sierlijke staarten en kleurrijke lichaamsdelen... die een strak schoonheidsritueel hanteren om vrouwtjes te lokken. Voor de paringsdans. Aangezien zijn opgehitste bordkarst net zo groen is als de bladeren op de grond of aan de boom... is het mannetje eerst bezig om zijn terrein te ontdoen van deze bladeren. Daar ze anders zouden kunnen afleiden bij het vrouwtje... wanneer hij zijn imponerende dans voor haar uitvoert maar wat te denken als een schutkleur nodig is om niet ten prooi te vallen. Je onzichtbaar maken, als in de Terminator zou een optie zijn. Of van kleur veranderen, zoals een chameleon. Maar meer nog dan de camouflagekleuren is de mimicry... waarbij reptielen of insect zijn omgeving wordt... en waarmee een roofdier op afstand houdt. Maar waar de mens het wel eh, van de aandacht wil hebben... is dit in het dierenrijk anders dan moet de mimicry juist zorgen voor zo weinig mogelijk aandacht. Stilstaan, doodliggen en geruisloos zijn. Het zijn vereisten om te overleven. Ik ga kijken en aanschouwen in de jungle binnenkort. Als je ooit een wandelende tak in het echt hebt gezien, moet je lachen. Ik wel, in ieder geval. Maar een reptiel in de vorm van een boomschors spotten lijkt nu de ultieme uitdaging.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 Van 20 januari tot 17 maart. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar richt de Zandvoort Museum een tentoonstelling van Mondriaan tot Dutch Design in de periode van 20 januari tot 19 maart. In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. De invloedrijke kunstbeweging De Stijl veroorzaakte begin 20e eeuw veel commotie met haar vurige pleidooi voor abstractie. Om dichter bij de universele harmonie te komen... gaven kunstenaars als Piet Mondriaan, Theo van Doesburg... Vilmos Husaras en Bart van der Lek de voorkeur... aan geometrische vormen en primair kleurgebruik. We tonen u ook gebruiksvoorwerpen van de Nederlandse ontwerpers. Deze zijn afkomstig uit de Vitage Designs... designcollectie van Art Deco Kooimans. Daarnaast tonen Nederlandse fotografen in prestijl de stijl... De kosten zijn 3 euro en het is het Zandvoorts Museum, Weestraat nummer 1, telefoonnummer 023 5740 280. En de website is www.zandvoortmuseum.nl. The minute you walk in the joint. could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with wouldn't you like to have fun? Fun, fun. How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender. Hey, big spender. Hey, big spender. Spend a little time 29 januari is het weer een rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze knusse rommelmarkt, georganiseerd door de exploitant van het theater... is er altijd een zeer wisselend aanbod van spullen. Of het nou antiek is, of huizen, tuin en keukenspullen... er is voor iedereen wel iets te vinden op deze markt. Van 10 tot 4 is de bar open voor een lekker kopje koffie, thee of een borreltje. Er zijn nog tafels beschikbaar. Bel 06 194-27070 of mail naar gmail.com zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Westkust weerbericht. Het waren op deze donderdag wolkenvelden en aanvankelijk was het ook nog nevelig. Zo nu en dan kwam ook even de zon tevoorschijn en het blijft, op wat lichte motsneeuw na, droog. Waaien deed het niet, of nauwelijks, en de temperatuur kwam weer boven het vriespunt uit... en steeg vanmiddag naar waarde tussen de 1 en de 3 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het over het algemeen bewolkt, maar wel droog. Het waait nog steeds niet en het wordt maximaal 3 tot 4 graden. Na morgen heeft de bewolking de overhand en blijft het vooral rustig weer. In de nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt en overdag wordt het 1 tot 3 graden. Na het weekend liggen de maxima tussen de 4 en de 6 graden. I will love you when I know that I can. And I will love you when you know what I am. blijven luisteren, want onze Thomas is ook binnen. Goedemiddag. Mm, middag. Middag. Thomas, wat gaan we brengen volgend uur? Ehm, nou ja, de top 5 games. En we hebben een nieuw dier van de week. Dat is uh, Vienna, dat is een eh, moederpoes. Een poesje. Ja. En dan om eh, kwart voor zeven hebben we het weer. En om kwart over zeven de evenementen. En om half acht de top 5 films. Nou, dan heb je weer genoeg. Ja. En lekkere muziek natuurlijk. Zeker. Ja, ja, ja. Daar draait het om. Dus alle reden om te blijven luisteren naar hem, Zandvoort. En Thomas, nog wat te vertellen? Verder niet? Nee. Dat was het? Ja. Ja, Ronald is er niet, hè? Die kan je niet pesten. <laughs> Oké, dan gaan we muziekje draaien. Marcia Heinz gaan we wat anders doen. We gaan naar de Beatles. En wie wil dat graag niet? Wie wil er geen money hebben? That's what I want. That's what I want. That's what I want. kan Thomas niet, niet, eh, niet genoeg zeggen. Hij wil ook graag geld hebben, denk ik. Of heb je genoeg? Nou... Eh, je kan altijd meer gebruiken, hè? Tuurlijk. Toch, zo werkt dat ook. Oké, we gaan dit uur gaan we afsluiten. Deze donderdag gaan we afsluiten. Met Stil Blues van Carrie Moore. used to be so easy to give my heart away.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 van zowel in als buiten onze regio... Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag voor Muziek Boulevard Live. En ik ben er morgenavond weer met Zandvoort Door om 5 uur.